Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd rijden er weer wat bussen, trams en metro's in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Vanochtend was daar een staking van OV-personeel... omdat zij eerder met pensioen willen kunnen. Deze man had de memo even gemist en stond vanochtend vroeg dus op een leeg perron. Ik dacht dat ik kunnen wel naar mijn werk komen, maar genoeg moeten lopen? Eh, ik begrijp het wel en eh, het raakt de mensen wel. Dus op zich eh, bereiken ze hun doel wel. Niet echt heel handig nu, maar het is wat het is. Als het niet elke week is, dan prima. Maar voor die laatste meneer heb ik goed nieuws. De OV-staking in de drie steden is voor nu in elk geval voorbij. Waarschijnlijk duurt het wel nog even voordat alles weer normaal rijdt. Morgen zijn de NS en het streekvervoer aan de beurt. De grote brand in een portiekflat in Rotterdam is waarschijnlijk ontstaan door een explosie. De brandweer zegt tegen de regionale omroep Rijnmond dat er een knal is gehoord... en dat er daarna dus brand uitbrak. 40 bewoners moesten hun huis uit. Drie mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Oranje spits Memphis Depay gaat naar Brazilië. De aanvaller heeft een handtekening gezet onder een contract bij de club Corinthians. Vorig seizoen speelde Memphis nog bij Atletico Madrid... maar die club wilde niet met hem door. Onder meer omdat hij veel geblesseerd is geweest. En een superbekende Hollywood-acteur die je waarschijnlijk niet kent... is overleden. James Earl Jones deed onder meer de stem van Mufasa uit The Lion King... en sprak een van de bekendste filmzinnen ooit. I am your father. you know it to be true. Hij deed de stem van Darth Vader uit de Star Wars films... en kreeg 12 jaar geleden een Oscar voor zijn hele carrière. James Earl Jones was 93. Het kan trouwens zijn dat hij ook na zijn dood nog te horen is als Darth Vader. Disney mag AI en oude opnames gebruiken... om de bad guy te laten voortleven. Het weer nog, eerst nog droog en in het oosten wat zon. Later trekt het overal dicht en zijn er flinke buien met veel wind. Het wordt vandaag maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio staan verschillende dagelijkse files. Onder andere de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Uitgeest en Knopend Rottepolderplein 10 minuten in de file. Ook op de A27 is de raak Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en uh, eh, de Rijsweert 5 tot 10 minuten extra. En ook op de N247 vielen. Eh, vanuit Hoorn naar Amsterdam vielen vanaf Broek in Waterland.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 In een portiekflat in de Rotterdamse wijk Delshaven is vanochtend vroeg een grote brand uitgebroken. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Veertig omwonenden zijn geëvacueerd. Een deel van de tot nu toe geheime archiefstukken over de Bijlmerramp is vanaf vandaag openbaar. Dat betekent dat nabestaanden en andere belangstellenden na meer dan 30 jaar inzage kunnen krijgen. De Amerikaanse acteur James Earl Jones is overleden. Jones leende zijn donkere, diepe stemgeluid aan veel filmpersonages... onder wie Darth Vader in de Star Wars films en Mufasa in The Lion King.